Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Nickelodeon heeft besloten de Sinterklaas-serie Slot Marsepeinstein 4, 5 en 6 niet uit te zenden. Meldt KRO Brandpunt op basis van een interne mail erover van Studio 100, de producent van het kinderprogramma. De Amerikaanse bazen zouden het programma niet willen uitzenden vanwege de Zwarte Pieten-discussie in Nederland. Studio 100 gaat de serie nu op haar eigen zender Studio 100 TV uitzenden. In Berlijn zijn de festiviteiten voor de val van de muur op 9 november 25 jaar geleden begonnen. Burgemeester Wowereit ontstak bijna 7000 lichtballonnen die langs het traject van de muur staan opgesteld. Hij werd vergezeld door voormalige DDR-burgerrechtenactivisten. De ballonnen worden zondag in de lucht opgelaten en daarmee wordt de witte lichtgrens opgeheven die Berlijn dit weekend weer even verdeelt. Nederland mag de Europese naheffing van 642 miljoen euro in termijnen gaan betalen. Op 1 september volgend jaar moet dat geld binnen zijn en niet al over ruim drie weken. Ook Groot-Brittannië mag gespreid betalen. De Britse minister van Financiën Osborne zei dat de Europese naheffing voor zijn land is gehalveerd naar ruim 1 miljard euro. Minister Dijsselbloem zegt dat dat onzin is. Hij zegt dat de Britten de korting meerekenen die ze elk jaar al krijgen op hun bijdrage. Dat is een korting die ooit is afgedwongen door premier Thatcher. Tegen twaalf Ajax-supporters die verdacht worden van ongeregeldheden tijdens de bekerfinale in de Kuip zijn taakstraffen geëist van 120 uur. Het OM wil de twaalf bovendien een gebieds- en stadionverbod opleggen tot 2016. En ook moeten ze een deel van de schade vergoeden. En dat komt neer op 2100 euro per persoon. De bekerfinale ajax Zwolle moest worden stilgelegd toen Ajax-supporters vuurwerk op het veld gooiden en vernielingen aanrichtten. Het weer, aan de kust nog wat buien, mogelijk wat onweer. Er staat een stevige wind en het koelt af naar 8 tot 6 graden. Morgen aan zeekans op een bui, landinwaarts geregeld zon. Het blijft waaien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NMV. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor de Berg, 2 kilometer. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest 2... A4 daarna richting Amsterdam tussen Leidsdam en Zoeterwoude 5 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 Breda richting Utrecht tussen Knoop het Gorkum en Lexmond 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer.